voor mensen die een geslachtsverandering willen aan de beurt zijn. Schippers hoopt dat meer ziekenhuizen en verzekeraars... zorg voor transgenders gaan leveren. Europese landen gaan het financiële tekort bij het VN-klimaatpanel aanvullen. Dat ontstond toen de Verenigde Staten uit het akkoord van Parijs stapten. In de Volkskrant zegt staatssecretaris Dijksma dat Nederland zijn bijdrage verdubbelt tot 100.000 euro. Ze heeft andere landen gevraagd ook mee te doen. Duitsland zou al extra geld hebben toegezegd. Amerika wil 4000 extra militairen naar Afghanistan sturen. Ze moeten Afghaanse troepen gaan trainen voor de strijd tegen de Taliban en IS. Een deel wordt ingezet bij antiterreurmissies. Amerika heeft nu zo'n 10.000 militairen in Afghanistan. Het besluit over uitbreiding wordt volgende week bekendgemaakt, meldt het Amerikaanse persbureau AP. Özkan Akjol wordt ernstig bedreigd. De schrijver en columnist ligt onder vuur vanwege zijn tv-serie De Neven van Eus. Die gaat over zijn familie in Turkije. Een aantal Turken stoort zich aan de kritiek op hun land. Ze noemen Akjol een landverrader en wensen hem dood. Akjol zegt dat de politie op de hoogte is van de bedreigingen... en hij zegt ook dat hij voorlopig niet meer naar Turkije gaat. Na alle bezuinigingen krijgen de Grieken opnieuw steun van de internationale geldschieters. De Eurogroep en het IMF zijn het eens geworden over een pakket van 8,5 miljard euro. Het IMF waarschuwt wel dat de schuldenlast voor de Grieken omlaag moet. De last is nu onhoudbaar, zegt het IMF. Het weer, veel bewolking en kans op een bui. Aan zee vaker zon, het wordt 17 tot 20 graden. In het weekende wordt het opnieuw zomers warm. En maandag kan het zelfs tropisch worden.